is door negens met het NOS-journaal. De vastgoedsector heeft in de afgelopen vier jaar een miljard euro aan omzet niet gemeld bij de Belastingdienst. Uit onderzoek van de Fiscus blijkt dat aannemers, makelaars, notarissen, pensioenfondsen en woningcorporaties voor honderden miljoenen euro's aan belasting hebben ontdoken. Zo'n 600 bedrijven kregen boetes en naheffingen. Acht keer werd de FIOT ingeschakeld voor strafrechtelijk onderzoek. De extra huurverhoging voor nieuwe huurders gaat voorlopig niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen de plannen van het kabinet. Dat wil de corporaties vanaf 1 juli de kans geven om de huren extra te verhogen als er een sociale huurwoning vrijkomt. Het zou de doorstroming bevorderen. De linkse oppositie is al langer tegen, maar ook het CDA wijst de plannen nu af. Een kwart van de huisartsen neemt een telefonische spoedoproep niet binnen de verplichte termijn van 30 seconden op. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft alle 4400 huisartsenpraktijken in Nederland gebeld op de spoedlijn. Vooral in de middag blijkt de bereikbaarheid onder de maat. De praktijken die niet aan de eisen voldoen krijgen twee maanden om de bereikbaarheid te verbeteren. Lukt dat niet, dan volgt een boete. Om de kwaliteit van het hbo-onderwijs te verbeteren moet er voor elke studierichting een landelijke examencommissie komen. Dan kunnen de resultaten van alle opleidingen in het land beter met elkaar worden vergeleken. Dat zeggen CDA en VVD. Daarmee lopen ze vooruit op plannen van staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs. Ook hij denkt na over aanvullende maatregelen om problemen zoals bij Hogeschool in Holland voortaan te voorkomen. Het filmfestival van Cannes heeft de Franse acteur Jean-Paul Belmondo onderscheiden met de Gouden Palm. Hij kreeg de ereprijs voor zijn hele carrière die zo'n 50 jaar duurde. De palm werd uitgereikt na de vertoning van een documentaire over Belmondo, die 78 jaar is. Belmondo was het gezicht van de Franse Nouvelle Vague, een filmstroming die inging tegen allerlei Hollywood clichés. Het weer vanochtend grijs met nevel, mist en laaghangende bewolking. Later breekt de zon door. Vanmiddag stapelwolken met in het oosten kans op een buitje.